Een meerderheid van 24 raadsleden steunde een motie van afkeuring. Die stelt dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. De fractievoorzitters gaan met de commissaris van de Koningin overleggen over hoe het nu verder moet in Tilburg. De burgemeester wacht de uitkomst daarvan af. Vreeman heeft de gemeenteraad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvaller bij de verbouwing van het Midi-theater. In de vergadering van afgelopen avond zei Vreeman dat hij de raad niet wilde informeren omdat hij bang was voor een bestuurscrisis. Volgens hem had Tilburg een stabiel bestuur nodig omdat er een onderzoek naar corruptie liep tegen het raadslid Smolders en er al eerder een college had moeten aftreden. De politie onderzoekt een schietpartij van afgelopen middag op de A12. Automobilisten belden met de mededeling dat een Duitser en een Nederlander in een file tussen Venendaal en Arnhem ruzie hadden gekregen. De Nederlander zou drie keer hebben geschoten. Bij Arnhem botsten de auto's op elkaar en was er een vechtpartij. De Nederlander en de Duitser zijn aangehouden. De Taliban hebben nog nooit zoveel geld verdiend aan de opiumhandel als nu. De geschatte jaaropbrengst is 60 tot 107 miljoen euro. Tien jaar geleden was dat hooguit 67 miljoen, schrijft het VN-bureau voor de bestrijding van drugs en criminaliteit UNDOC in een rapport. De grondstof van opium en heroïne is papaver. Van alle papaver komt 90% uit Afghanistan. De opiumhandel is de voornaamste bron van inkomsten van de Taliban. Volgens UNDOC kunnen de opstandelingen dankzij de opium steeds meer en betere wapens kopen. De buitenlandse troepen in Afghanistan proberen de Taliban onder meer te dwarsbomen door papavervelden te vernietigen. Het weer in het zuiden af en toe regen. Het koelt af tot 4 graden in Groningen en 8 in Zeeland.